daar naartoe te brengen. Na de kerst moeten ze dan terecht kunnen in een noodgebouw met 40 lokalen in hun eigen wijk. Het bouwen van een nieuwe school gaat zeker anderhalf jaar duren. Het weer. Half tot zwaar bewolkt. Hier en daar een bui.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 Het zijn voornamelijk auto's die zijn verkocht in de Verenigde Staten en Japan van de types Lexus en Avalon. Volgens Toyota zijn er tot nu toe geen ongelukken gebeurd door het defect in het remsysteem. De eigenaren van de auto's krijgen begin volgende maand een uitnodiging om naar de garage te komen om het reservoir van de remvloeistof te controleren. Vorig jaar moest Toyota, de grootste autoproducent ter wereld, al meer dan 10 miljoen auto's terugroepen vanwege mogelijke defecten. In Zuid-Holland schenken disco's en cafés in ruim 80% van de gevallen alcohol aan gasten die al dronken zijn. Dat blijkt uit een steekproef door een regionaal alcoholpreventieproject. Daarin werken onder meer gemeenten, het OM, de politie en de GGD samen. Het onderzoek werd gedaan door twee acteurs die speelden dat ze dronken waren. In 24 van de 29 gelegenheden kregen ze drank van de barman... terwijl volgens de wet niet geschonken mag worden aan dronken personen. De projectorganisatie denkt dat in de rest van het land ook vaak wordt doorgeschonken. Het alcoholpreventieproject heeft afspraken gemaakt met de Voedsel- en Warenautoriteit... om in de Zuid-Hollandse horeca strenger te controleren op excessen. In het Westfries gasthuis in Horen verlopen de operaties weer volgens schema. Het ziekenhuis werd gisteren getroffen door een computervirus... en dat zorgde voor pc-problemen op de OK's. Het ziekenhuis stelde de meeste ingrepen uit en voerde alleen nog spoedoperaties uit. Het computervirus probeerde gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Dat